NOS Nieuws van 5 uur. Dit vanmiddag met een baby in zijn armen naar beneden sprong... is de oma van het kind gevonden. Ze is dood. De man en het kind zijn ook overleden. Eerder werd in het huis een handgranaat ontdekt. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De politie had eerder al de omliggende woningen ontruimd... en de omgeving rond de straat in Amsterdam-Zuid afgezet. Of de man de vader is van de baby is niet bekend. Wielrenner Tom Dumoulin stapt uit het Tour de France na een valpartij. Hij zou een gebroken pols hebben. Dumoulin wilde nog doorgaan, maar hij werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Het is onduidelijk of Dumoulin nog een actie kan komen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Boven de Indische Oceaan is een militair vliegtuig uit India van de radar verdwenen. Het toestel was met 29 mensen aan boord op weg naar een eilandengroep in de Golf van Bengalen. Halverwege de route verdween het boven zee. Er is een grote zoekactie op touw gezet. En een uur geleden riep de ANWB op niet meer de weg op te gaan vanwege enorme files. Maar die waarschuwing was gebaseerd op een storing in het systeem. Dat bleef hangen, waardoor de wachttijden extreem hoog opliepen. Er staan wel files, maar over het algemeen valt het wel mee met de drukte. Op de belangrijkste routes naar België en Duitsland stonden aan het begin van de middag wel lange files. Door ongeluk op de A1 richting het oosten en op de A2 bij Eindhoven liep het verkeer flinke vertragingen op. Inmiddels zijn beide snelwegen weer vrijgegeven. Het weer in het binnenland kunnen stevige buien vallen met onweer en hagel. Lokaal kan veel regen vallen. In het westen en noordwesten blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Morgen nog kans op buien, zondag meer zon en het blijft dit weekend zomers warm. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht dichting Den Bosch heeft het verkeer 20 minuten vertraging tussen Beest en Knopend Waardenburg. Op de ring van Amsterdam is er vertraging tussen Geuzenveld en Knopend Nieuwe Meer 20 minuten.